De paus sprak over duisternis in het hart van veel mensen. Hij verwees onder meer naar kinderen die te lijden hebben onder oorlogen in het Midden-Oosten en naar de vervolging van christenen door militante groepen in Afrika. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak benadrukt dat Nederland een van de meest succesvolle landen is. Ook doordat we met elkaar samenwerken. Er staan miljoenen mensen achter, zei de koning. Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers, ambtenaren en rechters, boeren, bouwers en biologen. In Almere krijgen handhavers de komende maanden als proef een bodycam. Die moet het veiligheidsgevoel van de handhavers vergroten en hen beschermen. Na een waarschuwing kan een handhaver in een onveilige situatie de bodycam aanzetten en opnames maken. De meeste mensen passen hun gedrag aan als ze weten dat ze worden gefilmd, blijkt uit onderzoek. In Amsterdam, Rotterdam en Breda worden de bodycams al gebruikt. In Den Haag is vannacht een auto ontploft. Niemand raakte gewond. De auto stond op een verlaten parkeerterrein. De politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk onder de auto is gegooid. De politie heeft forensisch deskundigen en de eenheid wapens, munitie en explosieven ingeschakeld om onderzoek te doen. De restanten van de auto zijn inmiddels door een berger van de politie meegenomen. Het weer. Vanmiddag trekken de meeste buien het land uit. De zon breekt vaker door. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe.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 fijne dagen.